10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bomaanslag in het centrum van Ankara vanmiddag. Turkse veiligheidsdiensten zeggen dat er aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van de Koerdische PKK. De bom ontplofte tegen 6 uur vanmiddag bij een bus met militairen die stond te wachten voor een verkeerslicht. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 28. Er zijn zeker 61 gewonden. De aanslag vond plaats in het deel van Ankara waar ook veel overheidsgebouwen staan. Vlakbij zijn het Turkse parlement en het kantoor van premier Davutoglu gevestigd. Het had maar weinig gescheeld of warenhuis VND was wel gered. Voormalig topman John van der End zegt in Nieuwsuur dat de overname door Cool Investments op een haarna gelukt was. Gistermiddag ging het alsnog mis. Volgens van der End is de deal hem op details uit de handen geglipt. Hij zegt niet te weten waardoor het precies misliep. Alle partijen zijn volgens Van der End tot het uiterste gegaan. Op Curaçao is drie jaar cel geëist tegen oud-premier Schotten. Ook mag hij zich vijf jaar niet verkiesbaar stellen. Justitie verdenkt Schotten van fraude en witwassen. Hij zou voor 200.000 dollar aan valse facturen hebben uitgeschreven... om giften van een casinohouder te verhullen. De gokbaas zou banden hebben met de Siciliaanse maffia. Schotten ontkent. Hij spreekt van een politiek proces en een hetze tegen zijn persoon. Staatssecretaris Dijksma trekt geen extra geld uit voor de verbetering van de veiligheid in het streekvervoer. In de Tweede Kamer zei ze dat de regionale overheden daarover gaan. Vorige week liet Dijksma weten dat ze eenmalig 10 miljoen euro extra uittrekt om agressie in de trein te verminderen. Vandaag reageerden de vijf streekvervoerders. Ze willen ook een deel van dat bedrag. Dijksma wil in maart met alle spelers in het openbaar vervoer in gesprek gaan over de veiligheid. Het weer, het is helder en vannacht kan het 3 tot 5 graden gaan vriezen. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de loop van de middag valt er regen en wat sneeuw. Het is dan 3 tot 5 graden. Vrijdag volgen opklaringen. Dit was het NOS Journaal. zie je hoort. ZFM antwoord. Tussen het en vloed. Woensdagavond. Tussen 10 uur en middernacht presenteert Charlotte Duif tussen app en vloed. luisteraars bij weer twee uur tussen app en vloed. Vanmiddag brachten mijn collega Albert-Jan Vos en Willem Ruist het prachtige live album eh, van Simon Garfunkel ten horen... in de vinyljaren. En het ging natuurlijk eh, over het mooie concert in Central Park. En daar hoorde ik ook het nummer voorbij komen, America. Prachtig nummer en dat ga ik u eh, nog een keer laten horen. cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh.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 read her magazine and the moon rose over an open field. once before goodbye, but I came back again. I love you so. I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you Houd oud, oud I'll be back. Follow the Sun. We horen hem eh, bijna dagelijks op de reclame op de televisie. Dan heb ik het natuurlijk over Xavier Roet. Breathe, breathe in the air. set your intentions. Dreameth care. Tomorrow's a new day for everyone. sun love is the wind blowing? And what does your heart say? Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. four grey walls that surround me And I realize that I was only dreaming For there's a God Peter U luistert naar Tussen App en Vloed. Tot 12 uur de heerlijkste muziek komt voorbij, luisteraars. En heeft u een bezoekje via Facebook, Jacques En het komt helemaal goed. so I might as well get it over. The things I have to say won't wait until another day. You're a lady, I'm a man. You're supposed to understand. things I have to say won't wait until Patrick Park. You were always the one. I've been stuck in my ways, I've been rolling through days, always afraid that things might get better. Love and traveling down this road, living free, I suppose. All the while feeling tied and tethered. And I don't understand why I play these games and I trade the truth for lies. Cause you were always the one I was looking for, babe. It's just took time. keeping Cassidy. You take my breath away. Sometimes it amazes me how strong the power that you Cassidy. Eh, maar ze heeft er een hele hoop gemaakt trouwens hoor. You Take My bread Away. Mark Anthony. You sent To Me. Tussen app en vloed bij Radio Zandvoort. ZFM Zandvoort. Oh, I just wanted you to comfort me. When I called you late last night, you see. even terug naar 1948, luisteraars. Waarom na 48? Nou, toen was geluk gewoon.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 En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos daar zijn we toen verdwaald, van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die pannenkoekensmaak vergeten. En Nederland herrees onder het van die blankers Koen, die won viermaal goud in Londen.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 48 luisteraars. Toen was ik één, ja. De naoorlogse jaren. Het staat me toch nog helder van de geest allemaal. En het was inderdaad zo, ja. Kleedje voor de kachel, hè, tijltje erop. en dan uh, één keer per week in bad. Zo ging dat. maar toen was geluk heel gewoon. Gerard Kok zong erover. You lost that love and feeling. Westlife. Never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it. Dat was Westlife, eh, Bring Back That Loving Feeling. We gaan eh, genieten van het nummer van de Carpenters. Your baby doesn't love you anymore. We zitten wel een beetje in een deprieur repertoire vanavond. <laughs> nou, het zijn allemaal mooie nummers, daar komt het gewoon door. Just take some loneliness and Some. luisteraars, het is 12 minuten voor 11. U luistert naar Tussen App en Vloed. Tot 12 uur vannacht eh, de heerlijkste muziek. We gaan genieten van José Feliciano. Hij is blind, speelt prachtige gitaar, zingt ook nog mooi. Dit is eh, Rain. luistert naar Tussen App en Vloed. Dat was José Feliciano met eh, Rain. Anything for you. Alles heb ik voor je over. Gloria Estefan Gloria Estefan. Anything for you. En ik eh, doe vanavond ook alles voor u luisteraars... om eh, het u zo aangenaam mogelijk te maken bij Tussen App en Vloed. Een oudje van de Hollies, Sandy... wordt ook wel getiteld The 4th of July Asbury Park. De Hollies. forcing the light to all those stony faces left stranded on this warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. Chasing all those silly New York virgins by the score. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk lives through. You ought to quit this scene too. even uit, luisteraars, eh, voor het nieuws. Na de klok van 11 uur ben ik bij u terug voor nog een vol uur heerlijke muziek bij Tussen App Vloed bij ZFM Zandvoort.